Thijssen met het NOS-journaal. Bij een explosie in de Duitse stad Ansbach in de deelstaat Beieren is een dode gevallen. Elf mensen raakten erbij gewond. De explosie vond plaats in de binnenstad voor een restaurant. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. Mogelijk was er een gaslek. Uit voorzorg is een openluchtconcert, niet ver van het restaurant, onderbroken. De 2500 bezoekers zijn naar huis gestuurd. De politie heeft de omgeving van het restaurant afgezet en doet er samen met de brandweer onderzoek. De dader van de steekpartij in het Duitse Reutlingen zou een relatie hebben gehad met de vrouw die hij afgelopen dag heeft doodgestoken. Dat zegt een medewerker van het restaurant waar de steekpartij plaatsvond. De dader is een asielzoeker van 21 uit Syrië. Hij is een bekende van de politie. Zijn motief is nog onduidelijk, maar volgens de Duitse politie had de man voor de steekpartij ruzie met de vrouw. Hij verwonde nog twee andere mensen met het mes. In de Verenigde Staten heeft de partijvoorzitter van de Democraten, Debbie Wasserman Schultz, haar vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op hevige kritiek op haar rol bij de voorverkiezingen tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Wasserman Schultz zou partijdig zijn geweest. In haar verklaring zegt ze niets over de gelekte e-mails die de top van de partij ernstig in verlegenheid hebben gebracht. Uit die mails blijkt dat de leiding van de partij heeft geprobeerd de campagne van Sanders te dwarsbomen. Bij het Limburgse Susteren hebben duikers afgelopen avond urenlang gezocht naar een man die in de buurt van een camping in het water terecht zou zijn gekomen en niet meer boven kwam. Aan het eind van de avond is de zoektocht gestaakt omdat het te donker werd. Als het weer licht wordt gaat de zoekactie verder. Het weer, de komende uren blijft het bijna overal droog en koelt het af tot 14 graden.